De wet gaat op 1 september in, maar de boete een jaar later. De drie grote studentenorganisaties stappen naar de rechter. Ze vinden dat er te veel juridische bezwaren kleven aan de wet. In het huis in Hoofddorp waar gisterochtend een gezin van vijf mensen omkwam is een jerrycan gevonden. Ook waren de deuren van het huis gebarricadeerd. Op een persconferentie zei de hoofdofficier van justitie dat de brand waarschijnlijk is aangestoken door een van de gezinsleden. Vrijdagochtend is er een herdenkingsdienst op de school van de kinderen en smiddags in de protestantse kerk in de wijk. Alle fouten die de militairen van Dutchbat in Srebrenica hebben gemaakt zijn toe te rekenen aan de politici onder wie ik. Dat zei oud-minister Jan Pronk in Nieuwsuur na de uitspraak van het Haagse Hof dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van drie Bosnische moslims ten tijde van de val van Srebrenica. Volgens Pronk heeft Nederland te lang de houding aangenomen dat iedereen fout was, maar wij niet. Voor de kust van Soudaan zijn bijna 200 Afrikaanse bootvluchtelingen verdronken. Ze waren op weg naar Saoedi-Arabië toen er brand uitbrak op hun boot. Drie opvarenden zijn levend uit de Rode Zee gehaald. Naar meer overlevenden wordt nog gezocht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De jemenitische eigenaars van het schip zijn gearresteerd. In het Britse parlement is vandaag een spoeddebat over een telefoonschandaal bij News of the World. Een medewerker van de krant zou in 2002 naar de voicemails van een vermist meisje hebben geluisterd. Ook zou hij sommige berichten hebben gewist, zodat de telefoon niet vol zou raken. Omdat er naar de voicemails werd geluisterd, kregen de ouders van het 13-jarige meisje hoop dat ze nog in leven was. Het meisje werd uiteindelijk na zes maanden vermoord teruggevonden. Het weer, bewolkt en wat regen. Vanmiddag is er af en toe zon, maar ook nog kans op buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het ooit. E. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB.